is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij verschillende noodopvanglocaties zijn gisteravond en vannacht bussen met asielzoekers aangekomen. Ze komen van het aanmeldcentrum in Ter Apel dat vol zit. Zo kwamen bij het sportcentrum van de Erasmus Universiteit in Rotterdam drie bussen aan met iets meer dan 200 asielzoekers. Verschillende gemeenten hebben gehoor gegeven aan de noodoproep gisteren van het ministerie van Veiligheid en Justitie om tijdelijke slaapplekken in te richten. Er moet een nationaal actieplan komen om hoogopgeleide Syriërs sneller te laten integreren en aan het werk te krijgen. Dat wil de Stichting voor Vluchtelingstudenten. Volgens de stichting is naar schatting 70% van de vluchtelingen die ons land binnenkomen hoger opgeleid. Nu duurt het vaak nog lang voordat de vluchtelingen de juiste papieren hebben om op hoog niveau aan het werk te kunnen. De tweede dag van de algemene beschouwingen, die rond middernacht zijn afgesloten, stonden vooral in het teken van de vluchtelingenstroom. Een Kamermeerderheid vroeg om meer geld voor opvang in Nederland en in de regio. Verder heeft premier Rutte gezegd dat minister van de Stuur de politiebonden uitnodigt om vandaag te praten over de CAO. D66-leider Pechtold heeft kritiek op Kamervoorzitter van Miltenburg... omdat ze niet ingreep toen PVV-leider Wilders de Tweede Kamer een nepparlement noemde. Van Miltenburg zegt zelf dat ze tijdens de tweede dag van de algemene beschouwingen alle geluiden heeft gehoord die er in de Nederlandse samenleving zijn. De Amerikaanse autofabrikant General Motors betaalt een schikking van 900 miljoen dollar. Hiermee voorkomt het bedrijf een strafzaak over technische problemen met contactsleutels. Tijdens het rijden kon de motor uitvallen, waar de 169 mensen zouden zijn omgekomen. Ajax is de groepsfase van de Europa League begonnen met een gelijkspel.